Mariette Krol met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in Nederland. Hij vloog vanavond vanuit Finland met het Nederlandse regeringstoestel naar Schiphol. De komende dag houdt hij in Den Haag een toespraak. Waarschijnlijk staat dan ook een ontmoeting met premier Rutte op het programma. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland als Oekraïns staatshoofd. Waarom hij nu in Nederland is, juist op de dag van de dodenherdenking, is niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zal spreken op de Dam in Amsterdam. De Europese Commissie wil een half miljard euro investeren in de eigen defensieindustrie. De productie van munitie en raketten moet omhoog... met de bedoeling om Oekraïne snel te kunnen helpen. Volgens commissievoorzitter von der Leyen heeft de Russische invasie laten zien... dat het hard nodig is om de militaire capaciteit te verhogen. Het extra geld komt bovenop het Brusselse initiatief... om een miljoen artilleriegranaten te leveren aan Kiev. In Ter Apel mag het maximum aantal van 2000 asielzoekers niet meer worden overschreden. Dat heeft de gemeente afgesproken met het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt RTV Noord. Dat moet ervoor zorgen dat er geen asielzoekers meer buiten hoeven te slapen, zoals afgelopen zomer. Ombudsman van Zutphen heeft bemiddeld tussen de drie partijen. En een aflevering van het populaire RTL-woonprogramma Kopen zonder kijken heeft mogelijk nieuwe pleegouders opgeleverd. Vorige week stond in een tv-programma een stel met pleegkinderen centraal. En Pleegzorg Nederland zegt dat daarna zo'n 300 mensen informatie hebben aangevraagd over pleegzorg. In een normale week zijn dat er zo'n 60. Zo'n 700 kinderen wachten op dit moment op een nieuw thuis. Pleegzorg Nederland is daarom hard op zoek naar extra pleegouders. Het weer, vannacht koelt het af tot zo'n 5 graden.